een Klomp met het NOS-journaal. Bij de nieuwe opvang voor asielzoekers in Heidenau bij Dresden... zijn voor de derde avond op rij rellen uitgebroken. Daarbij zijn enkele gewonden gevallen. Eerst was er een rustige demonstratie van linkse betogers... die de asielzoekers welkomstgroeten toeriepen. Toen de demonstranten naar het station liepen... kwamen ze rechtse betogers tegen en braken er gevechten uit. De politie zette traangas in. Vrijdag en zaterdagavond protesteerden extreemrechtse betogers tegen de komst van asielzoekers. Ook toen braken rellen uit waarbij zeker 31 politiemensen en enkele betogers gewond raakten. Islamitische staat heeft een oude tempel verwoest in de archeologische stad Palmyra in Syrië. Dat melden Syrische activisten. De IS-strijders zouden de tempel met veel explosief hebben vernield. Ook enkele Romeinse zuilen in de buurt zouden zijn neergehaald. Eerder dit jaar blies IS al een aantal grafmonumenten en standbeelden op van duizenden jaren oud, omdat ze in strijd zouden zijn met hun geloof. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn voor de tweede dag op rij protesten volledig uit de hand gelopen. Duizenden, betogers gooiden met stenen, flessen en benzinebommen. Ordentroepen reageerden met waterkanonnen en traangas. Zeker 75 mensen raakten gewond. De avond ervoor raakten ook tientallen mensen gewond bij de protesten. De betogers vinden dat het politieke systeem corrupt is en dat de leiders af moeten treden. Hulpdiensten gaan de komende dag verder met de zoektocht naar een jongen van 14 bij de Maarseveense Plassen. Hij wordt sinds afgelopen middag vermist. Tijdens een grote zoekactie met duikers, een sonarboot en een politiehelikopter werd de jongen niet gevonden. Vanochtend komen de hulpdiensten opnieuw bij elkaar om te bespreken hoe de zoektocht verder gaat. Het weer, vannacht valt lokaal nog een enkele bui.